Het commissariaat voor de media heeft de zendtijd ingetrokken vanwege oneenigheid bij de nieuwe zender. De omroep wilde zich onder meer richten op de tweede en derde generatie moslims. Maar een samenwerking met een jongerenorganisatie leidde tot ruzies. Volgens het commissariaat voor de media onderscheidt de zender zich nu niet meer van andere aspirant-moslimomroepen. Het CDA-eerste Kamerlid van de Beten heeft scherpe kritiek op de gang van zaken rond de formatie. Voordat ze besloten te gaan onderhandelen spraken CDA, VVD eh, en PVV af dat ze de verschillen van mening over de aard van de islam zouden aanvaarden. Van de Beten noemt dat een politiek en moreel ondeugdelijke basis voor een regeerakkoord. Oud-premier Van Acht overweegt zijn lidmaatschap van het CDA op te zeggen. Als zijn partij een akkoord sluit met Wilders, stapt hij misschien over naar D66 of GroenLinks, zegt hij in het Belgische tijdschrift Knak. Tegen de Marokkaans-Nederlandse politieman, die wordt verdacht van spionage voor Marokko, is een werkstraf van 240 uur geëist. De eis is volgens het OM relatief laag, omdat hij al is gestraft door de publiciteit rond zijn zaak en omdat hij geen staatsgeheimen heeft doorgespeeld. De man leek in eerste instantie weg te komen met ontslag bij de politie, maar later startte de Rijksrecherche en het OM alsnog een onderzoek dat uitmondde in vervolging. Minister Huizinga van Vrom betaalt zelf de kosten van de privévlucht... waarmee ze eerder deze maand terugkwam van vakantie voor overleg. Hij heeft daarvoor bijna 12 die kosten nu voor eigen rekening. De minister betreurt de beeldvorming die is ontstaan. Huizinga nam het privévliegtuig omdat er geen gewone vlucht beschikbaar was.